Een derde van de jongeren die lesbisch, homoseksueel of bi zijn... zegt zich tenminste wekelijks ongelukkig te voelen. Dat is drie keer zo vaak als bij heteroseksuele jongeren. 43% van de LHB-jongeren kan met psychische problemen. De jongeren zeggen in het onderzoek dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders. En ook worden ze vaker gepest op school. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Er is nog geen definitief akkoord, maar volgens ChristenUnie-leider Segers nadert het einde. D66-leider Kaag zei dat ze goede moed had dat er een mooi en ambitieus akkoord uitkomt. En ook CDA-voorman Hoekstra zei dat ze een heel eind zijn gekomen. Alleen VVD-leider Rutte wilde niet zeggen. Het coalitieakkoord wordt waarschijnlijk begin volgende week gepresenteerd... bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd... en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben al ingestemd met de afspraak in het akkoord... maar kunnen daarna nog wel wijzigingen aanbrengen. In het Duitse Kleef is acht jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse secteleider Robert B. De Duitse OM verdenkt hem van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn secte Orde der Transformanten. B zou haar van haar 12e tot haar 25e hebben misbruikt. Dat stopte toen de politie vorig jaar binnenviel in het klooster in Goch, waar de van oorsprong Nederlandse secte zetelde. Volgens de advocaat van B heeft het slachtoffer de verklaringen verzonnen. Het weer onder bewolking is het vannacht niet kouder dan 2 of 3 graden. In opklaringen kan het afkoelen tot iets onder nul. Overdag schijnt in het noordoosten nu en dan de zon.